Het groeide uit tot een anarchistisch festival van zelfexpressie waar jaarlijks zo'n 70.000 mensen op afkomen. Het is een miljoenenproject geworden waarvoor kaartjes honderden euro's kosten. Een Belgische verpleegkundige wordt verdacht van het vergiftigen van 21 patiënten. De 43-jarige verdachte komt uit de provincie Namen en werkt in een verpleeghuis in Meu. Hij zit sinds september vast. De Belgische justitie was een onderzoek begonnen naar de dood van een man die abnormaal veel insuline in zijn bloed had, terwijl hij niet aan diabetes leed. Nog steeds is er onrust bij de Zweedse academie die de winnaar kiest van de Nobelprijs voor de literatuur. Opnieuw is een lid opgestapt. Van de 18 leden zijn er nu nog maar 11 over. Reden is een schandaal rond de echtgenoot van een van de vrouwelijke leden. Die zou vrouwen hebben lastiggevallen of aangerand. Een Zweedse krant meldt dat een van de slachtoffers kroonprinses Victoria is. Fortuna Sittard is gepromoveerd naar de eredivisie. De Limburgse club versloeg in eigen huis Jong PSV met 1-0... en eindigde daarmee als tweede in de Jupiler League. Kampioen werd Jong Ajax, dat met 2-1 won van MVV. Het is voor het eerst dat een belofte team kampioen wordt... maar de Amsterdammers kunnen niet promoveren naar de eredivisie... omdat het eerste team daar al voetbalt. Fortuna Sittard speelde 16 jaar geleden voor het laatst op het hoogste niveau. Het weer, het is droog en de graad of 9. Overdag buien, op de Wadden wordt het hooguit een graad of 12.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 vond gisteravond fijn you bank. got guys Steve outside, counter full pack, and everything's cool and everything's smooth. hey, that's smooth. I walk up to the teller, I give her the letter. She gives me the loot with bucket up lips and a wink that I found cute.